De Arabische Liga veroordeelde het deze week gepresenteerde plan van de Amerikanen... om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen unaniem als oneerlijk. De Amerikaanse voorstellen respecteren volgens de Liga niet de minimale rechten en verwachtingen van de Palestijnen. Abbas verbrak eind 2017 al de banden met de Verenigde Staten. Dat was nadat president Trump had aangekondigd de ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. De meeste snelwegongelukken waren vorig jaar ten noorden van Amsterdam bij de Koentunnel. Dat blijkt uit een inventarisatie van de stichting Incident Management Nederland. De organisaties waarin bergers samenwerken. Bij de noordelijke ingang van de tunnel waren 63 ongelukken. Volgens de stichting waren er nooit eerder zoveel ongelukken op zo'n kort snelwegdeel. Ook de noordelijke uitgang van de Koentunnel scoorde hoog op de lijst met 48 ongevallen. Volgens de stichting komt het hoog aantal ongelukken mogelijk door de bochten bij de tunnel. Daardoor slijt het asfalt daar extra snel en hebben automobilisten vervolgens meer moeite om de bocht te houden. Een man in een busje heeft vanmiddag op de A29 bij Noord iets dat op een vuurwapen leek gericht op medeweggebruikers. Een van de automobilisten alarmeerde de politie... en die heeft de man in zijn huis in de regio Den Haag opgepakt. De politie onderzoekt nog of het wapen echt of nep was. De Nederlandse veldrijdster Celine del Carmen Alvarado is in het Zwitserse Dubendorf voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. Na vijf ronden fietsen versloeg ze haar landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brandt in de eindsprint. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. Vanavond meer bewolking en een graad of 9. Morgen bewolkt en regen bij 6 tot 12 graden.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 And a body like Beyonce to put it on me. While she's shaking it right, making me sweat every step of the way. So I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class I'm listening to my hot club, I'm like royalty. She's spoiling me, up in Central Pay keep boiling me. the party too hot up in MIA. But we partying every day, baby. special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio.